Volgens de brandweer zijn de gesloten vaten niet gevaarlijk voor de omgeving. Ze worden door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. De laatste tijd wordt er steeds vaker afval uit drugslaboratoria gevonden in de natuur. Vooral in Brabant en Limburg. Afgelopen weekend nog was het raak in Tegelen en Loon op Zand. Bij Loon op Zand kwam een wandelaar zo'n 100 jerrycans en vaten tegen op een zandpad. In het buitengebied van Tegelen werden zondag 12 vaten gevonden. De vestigingen van boekhandel Polaren blijven zo kort mogelijk dicht, zei directeur Jan van der Wouw in Pauw en Witteman. De 20 Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan, kon de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is om door de situatie heen te komen. Ook zei hij dat er gesprekken worden gevoerd met overnamekandidaten. President Janukovic van Oekraïne trekt de onlangs aangenomen wet in... die het recht op demonstraties inperkt. Dat heeft hij laten weten in een verklaring op zijn website. De nieuwe wet leidde tot felle betogingen in de hoofdstad Kiev. De verklaring kwam na een ontmoeting van Janukovic... met de belangrijkste oppositieleiders. In Zweden is een website gelanceerd waarop iedereen kan zien of iemand een strafblad heeft. Daarvoor hoeft alleen een naam of een burgerservice-nummer ingevuld te worden. Ook kunnen de Zweden op de site een kaart van hun buurt bekijken om te zien wie er ooit is veroordeeld. Volgens de advocaat die de internetdienst Lexbase heeft opgezet... is de site bijvoorbeeld handig voor vrouwen die meer willen weten over een man met wie ze voor het eerst uitgaan. Het weer in de loop van de nacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad worden. Overdag in het zuidwesten en westen bewolkt en soms regen. In het oosten en noordoosten kans op zon. Het is dan zo'n 5 graden. Vanaf woensdag weer een paar graden kouder.